dit refrein het leven wordt weer beter. voor altijd mijn vrouw. En vanaf dat ogenblik heb jij geen eigen ik, want wij zijn één. Want jouw ogen zien mij steeds aan, nooit mag je mij voortaan krenken. Zo zal ik steeds aan je denken steeds zal ons geluk dan bestaan. Als ik weer bij jou mag zijn, zing mij dan dit refrein. Het leven mag weer beter. Wie eigen ik, want wij zijn in?